start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het ongeluk met het Russische vliegtuig boven de Zwarte Zee zijn overgebracht naar Moskou. Daar worden de stoffelijke resten geïdentificeerd. Tot nu toe zijn elf doden geborgen, ook zijn lichaamsdelen gevonden. Het militaire vliegtuig, een Tupolev, had onder meer 62 leden van Alexandrov Ensemble aan boord, het officiële koor van de Russische strijdkrachten. President Poetin heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. De Russische minister van Transport zei dat er niet wordt gedacht aan een aanslag... maar aan een technisch probleem of een fout van de piloot. De onverwachte dood van George Michael leidt tot geschokte reacties. Het is moeilijk te bevatten. Een van onze meest getalenteerde zangers is heengegaan, schrijft de band Simply Red op Twitter. Ook Madonna, Elton John en Duran Duran, vroeger de grote concurrent van Wham, reageerden verbijsterd. Ze wijzen erop dat dit jaar wel erg veel muzikale grootheden overlijden. Madonna vraagt of Twitter op, of, eh, op Twitter of 2016 nu kan oprotten. George Michael overleed gisteren in zijn huis in Oxfordshire. Gezegd wordt door hartfalen. Hij is 53 jaar geworden. In een huis in Dordrecht, Dordrecht is afgelopen nacht iemand doodgestoken. De politie kreeg een melding dat iemand zwaar gewond was geraakt. Het slachtoffer overleed korte tijd later. In verband met de steekpartij in Dordrecht zijn drie mensen opgepakt. Over hun rol en over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekend. De orkaan Nina heeft op de Filipijnen tot nu toe aan vier mensen het leven gekost. Drie mensen verdronken door snel opkomend water. Een boer kwam onder een vallende boom terecht. De storm heeft huisgehouden in het dichtbevolkte gebied rond de hoofdstad Manila... waar meer dan 12 miljoen mensen komen wonen. De orkaan is iets in kracht afgenomen. Het weer bewolkt en wat regen, later opklaringen en vanmiddag periode met zon. Veel wind, op de wadden soms stormachtig en het wordt ongeveer 9 graden.